7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft een commercieel laboratorium ingehuurd... om agenten sneller op corona te laten testen. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. Agenten met gezondheidsklachten moeten nu lang wachten op hun test en de uitslag... of in thuisquarantaine blijven na contact met iemand die mogelijk besmet was. Politieeenheden kampen met zo'n grote uitval van collega's... dat de situatie nijpend is. In een intern bericht staat dat het capaciteitsverlies zo groot is dat vitale processen in het geding komen. Het kabinet gaat actief optreden tegen onjuiste informatie op sociale media over het coronavaccin, zodra dat vaccin beschikbaar is, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Hij heeft een strategie opgesteld om de introductie van het vaccin rustig te laten verlopen. Er komt een communicatiecampagne in samenwerking met het RIVM over de veiligheid en betrouwbaarheid van het vaccin. Daarin wordt rekening gehouden met emoties, gevoelens van spanning, zorgen en onzekerheid. België gaat per 1 oktober de coronamaatregelen versoepelen. Mondkapjes zijn dan alleen nog verplicht op plekken waar het druk is... en het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. En de quarantaine wordt verkort van 14 naar 7 dagen. Ook verdwijnt de zogenoemde bubbel. Een gezin mocht met vijf mensen nauw contact houden. Ook in België neemt het aantal besmettingen nog steeds toe. Bulgarije wijst twee Russische diplomaten uit. Ze moeten binnen drie dagen het land verlaten. De Bulgaarse justitie beschuldigt hen van spionage. Ze zouden vanaf 2016 op zoek zijn geweest naar geheime moderniserings- en onderhoudsplannen van het Bulgaarse leger. Ze boden Bulgaren geld voor informatie daarover.